Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben aangedrongen op een vergunningsplicht. Die geldt sinds vorig jaar in Antwerpen. Trouwstoeten moeten daar zes weken van tevoren gemeld worden bij de gemeente. Aanleiding is het incident vorige week toen een Rotterdamse agent werd neergeslagen door een bruiloftsgast. De verdachte is nog altijd niet gepakt. Eindhoven Airport mag de komende jaren niet meer groeien... zodat de geluidsoverlast van de luchthaven afneemt. Tot 2022 blijft het aantal vluchten gelijk op 41.500. Ook worden vluchten na 11 uur s avonds verboden. In het centrum van Berlijn zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen... nadat een auto met hoge snelheid een stoep was opgereden. Een van de slachtoffers is een jong kind. Er zijn ook drie zwaar gewonden, onder wie de automobilist zelf. De politie gaat volgens Duitse media uit van een ongeluk. India kan geen contact meer krijgen met zijn maanlander. De Vikram zou op de Zuidpool van de maan moeten zijn geland... maar twee kilometer boven het oppervlakte werd de communicatie verbroken... Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. Analyse van de data moet uitkomst bieden. En het schilderij De Knielende Petrus van Rembrandt komt niet naar Nederland. Het Israëlische museum dat het werk zou uitlenen aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam... wil de absolute zekerheid dat niemand beslag kan leggen op het doek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan die garantie niet geven... omdat dat tegen de wet zou zijn. En dan het weer. Het is grotendeels droog en het klaart flink op.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 And I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. doors and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Bell. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. What's more, this never happened before. Though I had prayed for a lifetime that such as you would suddenly be mine.